om de toestroom van illegale immigranten te stoppen. Op dat plan kwam veel kritiek. In het nieuwe voorstel wordt gesproken over een hek van 12,5 kilometer. 9 van de 10 immigranten die de EU proberen in te komen doen dat via Griekenland.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 Een nieuwe bemiddelingspoging van Afrikaanse leiders in Ivoorkust heeft geen doorbraak opgeleverd... De presidenten van Benin, Kaapverdië en Sierra Leone spraken gisteravond urenlang met president Bakbo over zijn aftreden, maar zonder resultaat. Bakbo's uitdager, Wattara, zei meteen dat de tijd van praten nu voorbij is en dat de president desnoods met geweld moet worden afgezet. Bakbo verloor de verkiezingen van Wattara, maar hij weigert op te stappen omdat er gefraudeerd zou zijn. In de trein die gisteravond bij Barneveld werd stilgezet is geen verdacht pakketje gevonden... De zoekactie werd kort na middernacht gestaakt. De trein kwam uit Duitsland en een passagier had de politie ingelicht over een man die zich verdacht gedroeg. De trein werd op last van de politie stilgezet. De 300 passagiers moesten hun identiteitspapieren laten zien voordat ze met bussen verder werden vervoerd. Koptisch-orthodoxe kerken in Nederland staan op een lijst van mogelijke doelwitten voor aanslagen. De lijst staat op een islamitische website. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding zegt in een reactie dat alle koptisch-orthodoxe kerken in Nederland extra in de gaten worden gehouden. De koptische gemeenschap viert vrijdag kerstmis. Afgelopen weekend was er in Egypte een zelfmoordaanslag op een koptische kerk. Griekenland heeft een plan voor de bouw van een hek langs de grens met Turkije flink aangepast. Aanvankelijk zou een hek van ruim 200 kilometer lang worden gebouwd om de toestroom van illegale immigranten te stoppen... Op dat plan kwam veel kritiek. In het nieuwe voorstel wordt gesproken over een hek van 12,5 kilometer. 9 van de 10 immigranten die de EU proberen in te komen doen dat via Griekenland.